Bij 5000 mensen lukte het om hun direct een andere baan te bezorgen. 38.000 mensen kregen ander werk na een paar maanden werkloos te zijn geweest. In de mobiliteitscentra werken gemeenten, uitkeringsinstantie UWV en werkgevers samen... om personeel dat werkloos dreigt te worden aan een baan te helpen. In totaal zijn er nu in Nederland 33 van die mobiliteitscentra. Die werden eind vorig jaar opgericht toen duidelijk werd dat het slechter gaat met de economie. In Amsterdam wordt vandaag de afschaffing van de slavernij herdacht. Burgemeester Cohen en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Bijleveld... zullen rond 11 uur vanochtend een krans leggen bij het Nationaal Monument Slavernijverneden in het Oosterpark. De herdenking vindt voor het eerst plaats onder de naam Ketikoti Festival... het feest van de gebroken ketenen... en is ook groter van opzet dan voorgaande jaren. Nederland schafte als een van de laatste Europese landen de slavernij af op 1 juli 1863. Venezuela heeft het vermoedelijke hoofd van de Siciliaanse maffia uitgeleverd aan Italië. Maffiabaas Salvatore Micheli werd anderhalve week geleden opgepakt in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Hij had plastische chirurgie ondergaan om zijn identiteit te verbergen. De Italiaanse politie was naar hem op zoek sinds 2001, toen hij na een veroordeling op de vlucht sloeg. De 63-jarige Micheli was een van de belangrijkste contactpersonen tussen de maffia in Italië en Zuid-Amerikaanse drugskartels. Michael Jackson wordt opgebaard op zijn landgoed Neverland in het zuiden van Californië. Daar kunnen fans vrijdag afscheid nemen van de popster. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. Randy Phillips, de man die de concerten van Michael Jackson organiseerde... heeft op Sky News gezegd dat de uitvoeringen toch door kunnen gaan. Phillips denkt aan concerten die een eerbetoon zijn aan Michael... en waar zijn familieleden zijn hits gaan zingen. Het weer, vanochtend nog kans op mist, vooral aan zee... Voor de rest wordt het veel zon en eh, het wordt ongeveer 28 graden.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 Sky high, still clubbing like a blind at the mile high. It's popping, but malicious, help me get right. Keep popping in position after midnight. Mo wings fly, chickens up in NY. Think of war, know the fifth floor. Houston women, I jump ship, fall aboard.